test van het tv-programma Star Maker. De single stond zelfs vier weken op nummer 1 en stootte daarmee de Star Maker single af van deze plek. Gelukkig gingen de opbrengsten wel naar UNICEF. Dus deze week is de eendagsvlieg. One day fly, I wanna be a one day fly. Tot volgende week. Tot volgende week. Tot volgende week. Ik hou van elke vrouw. Ik heb zoveel te geven, ja, ik heb het tegen jou. Eén dag is mooi voor liefde, net te kort voor pijn. Laat mij voor deze ene dag jouw eendagsvliegje zijn. Ik voel je al, ik streel je, word gek als ik je ruik. Deze bruin gebronste eendagsvlieg heeft vlinders in zijn buik. One day fly, wanna be one day fly. I wonder, wonder why I'm just a one day fly. met zomertijd. Dan heb je een uurtje langer. Korter. Ja, dan ben ik het weer kwijt. Je voelt je als een eendagsvlieg, natuurlijk wel genept. Als je juist die ene dag, nou net je dag niet hebt. Ik wil zoveel op één dag, dat het allemaal niet gaat.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 Dat is nog veel zwaarder dan de aardbeving die vorige maand Haiti trof. In de buurt van de stad Concepcion, die dicht bij het e- epicentrum lag, is de schade aanzienlijk. Volgens Buitenlandse Zaken hebben familieleden van 27 Nederlanders in Chili nog geen contact gehad met hun verwanten. Maar dat betekent niet meteen dat ze vermist zijn, zijn woordvoerder. De politie in Tilburg heeft bij een controle gisteravond beslag gelegd op 18 auto's. De eigenaars van de auto's hadden nog een belastingsschuld uitstaan. Twee auto's werden direct in beslag genomen en weggetakeld. Ook in de Belastingdienst bijna 23.000 euro aan achterstallige vorderingen. In België zijn vier mannen opgepakt die een zwakbegaafde jongen bijna 24 uur hebben gefolterd. De verdachten, allemaal twintigers uit de buurt van Mazeik, filmden de mishandeling en zetten de beelden op YouTube. De zwakbegaafde jongen werd vastgebonden, opgesloten in een hondenhok en kreeg stroomstoten toegediend. Uiteindelijk wist hij te ontsnappen. Zijn vader stapte daarna naar de politie. Die heeft inmiddels ontdekt dat de vier mannen de jongen juni vorig jaar ook hebben mishandeld. Ook daarvan hadden ze beelden op YouTube gezet. De Spaanse wielrenner Juan Antonio Fletcher heeft in Gent de omloop het nieuwsblad gewonnen. Hij kwam alleen over de finish nadat hij zo'n 20 kilometer voor het einde in de aanval was gegaan. De Duitser Heinrich Hausler werd tweede voor de Amerikaan Tyler Ferrer. De omloop is de traditionele openingsklassieker van het wegseizoen in Noord-Europa. Het weer. Vanavond is het bewolkt en vannacht gaat het vanuit het zuidwesten stevig regenen bij minima rond 4 graden.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 Leuk dat je weer luistert. Tot aan 5 uur hoor je ze voorbij komen. Met alles alweer in de 20e jaargang van deze Euro Breakdown. Aflevering 8 van 26 februari 2010. De lijst bestaat uit 40 platen waarvan er deze week 16 een eh, plekje omhoog stijgen. De 2 blijven zitten waar ze vorige week ook zaten. De 19 één of meer plek dalen en de 3 helemaal nieuw binnenkomen in de lijst betekent dat ook drie platen natuurlijk uit moeten. Na 17 weken Beyoncé met Radio. Rihanna met Russian Roulette na 15 weken. En Drake The Best I Ever Had laat het na 12 weken voorgezien in de lijst. Snelste tijger die is in handen van Robbie Williams. The Morning Sun gaat 7 plaatsen omhoog. De snelste daler dat is John Mayer. Met Who Says zakte hij ook 7 plaatsen. En langs net als vorige week de Black Eyed Peas Meet Me Halfway. 18 weken lang alweer bij de beste 40 van Europa. De eerste nieuwe binnenkomen, die komen we tegen op nummer 38. Met de herkenbare stemgeluid die zowel geschikt is voor soul als pop. Zorgt Pixelot altijd weer voor nummers die radiovriendelijk zijn. Haar vierde single van de buurtalbum Turn It Up heet Gravity. En die hoor je nu tijdens Euro Breakdown op CFM's antwoord.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 Toen met Baby One More Time, dat was eh, Britney Spears nu met Tree. 16 weken lang alweer in de lijst, van 33 zak ze wel naar 36. Dan gaan we gewoon naar de volgende nieuwe binnenkomen. Verwacht weer dat Leona Lewis wel haar Avatar soundtrack I See You zou uitbrengen. Maar voorlopig komt I Got You in plaats van de filmhit binnen in de Euro een mooie film hoor, die Everturf. De Raiders geven hem ook al een dikke 8 op dit moment. Dus eh, heb je hem nog niet gezien, ga hem echt een keer kijken. Al een hele tijd surft er een afgekorte versie van het nummer op het internet. En daarna legt vanzelfsprekend ook nog natuurlijk het eh, volledige nummer een keer. Uiteraard volgt hier het album Ego ook nog een keer op. Al snel bleek dat het een van de fan favorites was. Een heerlijk nummer zal worden geserveerd als officiële tweede single in Europa. Fiona Lewis brengt van haar album Ego dus I Got You uit. En die doet het meteen erg goed in Europa. Nummer 35 is deze week gereserveerd voor haar nieuwe single.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 halfway. 18 weken lang al genoteerd in de lijst van Europa. De Black Eyed Peas. Meet Me Halfway. Vorige week stonden ze nog op nummer 30. Deze week zakken ze wel vier plaatsen naar beneden. Komen ze terecht op nummer 34. Zometeen gaan we door met de volgende nieuwe binnenkomer. Die komt trouwens binnen op nummer 31. Van wie die is, dat horen we straks. Eerst eh, de man die vorige week binnenkwam. James Morrison met Get To You kwam toen binnen op nummer 39. Deze week gaan er 6 bij. Ik kom die terecht op 33. walk like a blind man, and my eyes are open. You are the only place for me. Yeah. Won't you hold on just for a while? Yeah. Please don't give up. als 13 jarig voor het eerst begon met gitaarspelen en daarna hit na hit maakte. James Morrison, Get To You. Jason Derulo die zet het beeld van een droomdebuut toch wel perfect neer. Deze jongeman weet met zijn allereerste single zonder behulp van video of enkele promotie de top 10 van de Billboard te halen. Na de première van de video wordt het zelfs een eh, grote nummer 1 hit. En zegt nou zelf, het blijft toch wel een eh, heerlijk nummer, die allereerste single van hem. Om zijn succes dan vast te houden komt James Jason Derulo met zijn volgende single. In My Head is opnieuw weer een catchy nummer en eh, zeer hitgevoelig ook weer. In 2001 komt trouwens het eh, zelf getitelde debuutalbum uit. In My Head, Jason Derulo. Jason Deze week op nummer 31, helemaal nieuw binnen. Come on, everybody's looking for love.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 14 weken in de lijst, zak 3 plaatsen van 37 naar de allerlaatste plek dus. September, Because I Love You. 15 weken in de lijst, van 35 zak het naar 39. Pixie Lot, Gravity, nieuw binnen op 38. David Guetta, One Love, zakt 5 plaatsen naar 37. En dat alles in zijn 13e week. Britney Spears met 3. Zij zakdruk 3 van 33 naar 36 en dat alles in de 16e week. Leona Lewis, I Got You, nieuw win op 35. The Black Eyed Peas, Meet Me Halfway. 14 weken in de lijst, van 30 eh, zakkers naar 34. James Morrison, Get To You, 2 weken in de lijst. Vorige week nieuw win op 39, deze week al omhoog naar 33. Jamie Collum I'm All Over It, 12 weken in de lijst, van 28 naar, naar 32. Eh, en Jason Derulo, In My Head, hoorde je eh, nieuw binnen op nummer 31 dus. Nummer 30 is er dan trouwens voor Old City. Fireflies, 12 weken in de lijst, zak van 26 naar nummer 30. En nummer 29 die is er voor David Guetta. Vorige week kwam die nieuw binnen op 34 en nu gaan er dus 5 eh, plaatsen bij. Zijn single heet Memories. met twee van zijn eigen singles. David Guetta, Memories. En natuurlijk ook eh, met One Love. Maar er komt nog veel vaker voorbij. Hij heeft nummers gemaakt voor de Black Eyed Peas. Onder andere voor Train heeft hij meegewerkt. Ina doet hij ook nog eens wat mee. Die man die eh, hoor je overal. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag is het overwegend bewolkt en vallen enkele buien. De wind werd uit het zuiden en eh, later uit het zuidwesten. En neemt ook steeds verder toe naar uh, vrij krachtig. De temperatuur die stijgt naar uh, maximaal 9 graden vandaag. Vanavond en de komende nacht hebben we dan de afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft in onze regio uh, naar alle waarschijnlijkheid wel droog. En er waait een stevige zuidwestelijke wind. Op land vrij krachtig en aan zee zelfs hard. De temperatuur die daalt naar ongeveer 4 graden. Morgen is het weer de ehm, meeste tijd bewolkt en valt af en toe regen. De zuidwestelijke wind die neemt langzaam in kracht af en de temperatuur stijgt naar een lokale 8 graden. Zaterdagavond en zondagnacht is het dan weer overwegend bewolkt. In de loop van de nacht neemt de kans op regen weer toe. De wind draait uit het zuidwesten naar het oosten en neemt langzaam weer in kracht toe. De temperatuur daalt naar een ongeveer 3 eh, graden. Zondag is het de gehele dag bewolkt en valt een ruime tijd eh, regen. Er kan zondag met gemak meer dan 10 mm gaan vallen.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 Train met Hey Soul Sister, derde week dat ze nu in de Euro Breakdown staan. Vorige week nog op 29, eh, deze week omhoog naar nummer 23. Vorige week op 27 en deze week naar 22. Ook drie weken in de lijst.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 All City Fireflies. David Guetta Memories gaat er vijf omhoog in zijn tweede week. Snow Patrol Just CS 14 weken in de lijst zakken van 23 naar 28. Amy McDonald, Don't Tell Me That It's Over. In de tweede week gaat ze van 31 naar 27. Ina Bob Taylor, déjà Vu, 12 weken in de lijst, van 20 zakken ze naar 26. Jason Mraz, Butterfly, 21 vorige week, deze week zakken naar 25. John Mayer, Who 13 weken in de lijst, van 17 zakken naar 24. Train, Hazel, 16 in de derde week van 29 omhoog naar 23. En van 27 naar 22 was Kesha met Bla Bla Bla. Jay Sean, Lil Jon en Jean-Paul, Do You Remember, stonden vorige week nog op 16. Deze week zakken ze naar 21 en dat alles in hun tiende week.